Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. zich op voor Prinsjesdag en die is dit jaar anders dan anders omdat er net verkiezingen zijn geweest en er nog geen kabinet is. In de stukken in het koffertje van minister De Jager staan vooral de belangrijkste bezuinigingspunten van het vijfpartijenakkoord uit het voorjaar. Donderdag worden de nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Zij kunnen de miljoenennota de komende tijd weer veranderen. Ook is onduidelijk wat er in de formatie overblijft van de plannen. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de verkiezingen. Het CDA ging van 21 naar 13 zetels. Volgens partijvoorzitter Peetoom staat het bestuur unaniem achter partijleider Buma en bepaalt hij de koers in de formatie. Een aantal CDA'ers wil dat hun partij nu al laat weten niet in een nieuw kabinet te gaan zitten, maar dat standpunt is niet overgenomen. Het Openbaar Ministerie gaat de komende jaren meer aandacht besteden aan oude, onopgeloste misdrijven. Nieuwe DNA-technieken bieden mogelijkheden om tientallen van die cold cases opnieuw te bekijken. Vandaag begint het verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra. Met dit soort onderzoek kan de politie via het DNA-profiel van familieleden een dader op het spoor komen. De Amerikaanse presidentskandidaat Romney is in verlegenheid gebracht door een filmpje waarin hij democratische kiezers beschuldigt van een slachtoffersmentaliteit. Romney zegt dat 47% van de bevolking toch wel op president Obama stemt, omdat ze afhankelijk zijn van de overheid. Deze mensen geloven dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om voor hen te zorgen, al dus Romney. In een verklaring zegt Romney dat hij nog steeds achter de inhoud staat, maar dat hij het niet elegant heeft verwoord. In een stad in het noorden van Mexico zijn meer dan 130 gevangenen ontsnapt. Ze wisten de gevangenis in de stad Piedras Negras uit te komen via een zelfgegraven tunnel van 7 meter lang. De laatste jaren zijn er in Mexico geregeld uitbraken. Vaak steken bewaarders de helpende hand toe. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 and despair, I want to go. Read my books, read my dreams, read my poems. Yes, it seems all of my read the truth in my eyes, hidden in my sighs, I will go. Oh, draw the words from my lips, put me on a ship, I will go. the things she put me through. This is why I just can't get with you. van ZFM. Kans met de duivel, nog geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebelen, ze duiken, we stil zit Klaar voor de actie, adrenaline kicks verslaven.